Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt een grote aanval op doelen in Iran te hebben uitgevoerd. Boven het drukste commerciële vliegveld van hoofdstad Teheran zijn grote rookwolken te zien. Volgens de BBC staat ook een vliegtuig in brand. De Amerikaanse regering kondigde gisteravond grootschalige bombardementen boven Iran aan. Doelwitten zouden Iraanse raketfabrieken zijn. Saoedi-Arabië zegt zes drones te hebben onderschept die op weg waren naar een olieveld. Ook haalde het Saudische leger een ballistische raket uit de lucht... die op weg was naar een luchtmachtbasis die onlangs door de VS is gebruikt. De drones werden onderschept in een uitgestrekte woestijn in het zuiden van het land. Daar zijn ook grote oliereserves te vinden. Een van de olievelden was volgens het ministerie doelwit van die aanval. Oud-presentator Jan Lemverink is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan het ANP. Lemverink begon als leraar Nederlands... maar debuteerde in de jaren 70 als radiopresentator. Hij werd vooral bekend als de presentator van de spraakmakende talkshow Reur... waar hij altijd met drie gasten sprak over onderwerpen als kunst, cultuur en wetenschap. Maar het ging ook over seks en drugs, wat in die tijd weinig gebeurde op televisie. In 1992 verdween Reur van de buis... Jan Lemverink was 77 jaar. De Amerikaanse dominee en burgerrechtenactivist Jesse Jackson... heeft in Chicago een laatste eerbetoon gekregen. Bij de openbare herdenkingsdienst waren zo'n 10.000 mensen aanwezig... onder wie oud-presidenten Clinton, Obama en Biden. Obama zei in een toespraak dat Jackson de weg had vrijgemaakt voor zwarte leiders... door in de jaren 80 al te proberen de democratische presidentkandidaat te worden... Jesse Jackson was een van de bekendste burgerrechtenactivisten van de Verenigde Staten... en vocht zijn leven lang tegen racisme en ongelijkheid. Hij overleed vorige maand op 84-jarige leeftijd. Het weer in het westen en midden van het land kans op dichte mist.